start. Kees Rood met het NOS-journaal. Bij de Nieuw-Zeelandse stad Christchurch hebben zich vlak na elkaar twee redelijk zware aardbevingen voorgedaan. Beide bevingen hadden een kracht van 5,8 op de schaal van Richter. Na de eerste beving werden uit voorzorg winkelcentra, kantoren en het vliegveld geëvacueerd. Op sommige plekken viel de stroom uit. Er vielen slechts enkele lichtgewonden. De schade bleef beperkt tot omgevallen spullen en barsten in de muren van het casino... Christchurch werd tien maanden geleden getroffen door een beving met een kracht van 6,3. Daarbij vielen 180 doden. De Europese Unie heeft Turkije en Frankrijk opgeroepen om hun diplomatieke rel niet uit de hand te laten lopen. Turkije verbrak gisteren alle officiële contacten met Frankrijk. Dat was een reactie op het wetsvoorstel dat het Franse parlement heeft aangenomen... waarin staat dat het ontkennen van de genocide op de Armeniërs begin vorige eeuw door de Turken strafbaar is. De burgemeester van de Turkse hoofdstad Ankara wil voor de Franse ambassade een monument oprichten voor het Franse geweld tijdens de Algerijnse onafhankelijkheidsoorlog. De Europese Unie zegt dat het een zaak is tussen twee landen, maar riep Turkije en Frankrijk wel op elkaar in hun waarde te laten. De beroepsvereniging voor tandartsen adviseert mensen met een goed gebit om hun aanvullende tandartsverzekering op te zeggen... Volgens de voorzitter van de Nederlandse Maatschappij ter bevordering der tandheelkunde, NMT, is het vaak goedkoper om een rekening voor een eventuele brug of kroon zelf te betalen. Dat kan vele honderden euro's per jaar schelen, ook omdat de aanvullende verzekeringen vaak minder dekken dan mensen denken. Hij schat dat tienduizenden mensen onnodig een aanvullende tandartsverzekering hebben. De NMT raadt mensen aan om hun tandarts te vragen of hij dure behandelingen aan hun gebit verwacht. Het weer, het wordt vannacht niet kouder dan 7 graden. Morgen eerst droog, maar later volgt de regen.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 She said it. You keep dreaming. I don't believe אביב, to internet. www.zfmzandvoort.nl ZFM Just can't believe this now. It's just another night of these thoughts. Can't get this out of my head. Somebody said they saw you proving. My love you abusing. I can't understand how a man got you choosing. Undecided, I came and provided my undivided. You came and denied it. Don't even try it. I know when you lying. Don't even do that. I know why you crying. I'm not applying no pressure.